Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Er mogen dit jaar iets minder mensen stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen dan in 2019, meldt het CBS. Ruim 13 miljoen Nederlanders kunnen hun stem uitbrengen. Dat is bijna 92 procent van de bevolking van 18 jaar of ouder. De vorige keer was het ruim 93 procent. Volgens het CBS komt de afname vooral doordat er in ons land meer mensen zijn bijgekomen die de Nederlandse nationaliteit niet hebben. Onder deze groep vallen onder andere expats en asielzoekers die recent naar Nederland zijn gekomen. In Hongkong heeft een grote brand gewoed in een toren die in aanbouw was. Op beelden is te zien hoe puin van het gebouw op straat terechtkwam. Het vuur sloeg over op drie gebouwen ernaast, maar de brand was daar snel onder controle. Inmiddels is dat ook het geval in de toren, meldt persbureau AP. Vanwege de brand werden 130 mensen uit gebouwen in de omgeving geëvacueerd. Het Zweedse OM verdenkt de man die gisteren een Nederlands meisje en haar oma neerstak in Gothenburg van poging tot moord. De politie vermoedt dat de verdachte van 35 alleen handelde. Hij stak het meisje van 10 in haar buik, waardoor ze ernstig gewond raakte. Haar toestand is nu stabiel. De oma van 70 raakte gewond aan haar arm en is daarvoor behandeld. Na de steekpartij konden omstanders de verdachte overmeesteren. Het is nog onbekend waarom hij het meisje en haar oma aanviel. Op de wk afstand in Heerenveen is schaatser Patrick Roest wereldkampioen geworden op de 5000 meter. Het is voor hem de eerste keer goud op een individuele afstand. Roest was twee seconden sneller dan de Italiaan Davide Giotto. Het brons was voor Bart Swings uit België. En bij de vrouwen pakte Irene Schouten zilver achter de Noorse Rakne Wiklund. Joy Beunen werd vierde en Antoinette Rijpma de Jong zevende. Het weer, opklaringen in het midden en zuiden. Op andere plekken ook bewolking. In het binnenland vriest het en aan zee ligt de temperatuur iets boven nul. Overdag is het droog met nu en dan zon. Het wordt ongeveer 8 graden.